Uur. Het is van Kesteren met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben verantwaardigd gereageerd op uitlatingen van de Braziliaanse president Lula. Die zei afgelopen zaterdag dat het Westen de oorlog in Oekraïne heeft aangemoedigd door wapens te leveren. Hij suggereerde dat het Westen niet geïnteresseerd zou zijn in vrede. De VS beschuldigt Lula van het napraten van Russische en Chinese propaganda. Europa noemt in een reactie de hulp aan Oekraïne legitiem. De publieke gezondheidszorg in Nederland is zwak, wankel en te kwetsbaar. Dat meldt de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving in een rapport dat NRC al heeft ingezien. De krant schrijft dat er volgens de Raad schokkend weinig wordt geïnvesteerd in de 25 GGD's. Die zijn verantwoordelijk voor onder meer vaccinaties en jeugdgezondheidszorg. In 2019 gaf Nederland 97 miljard uit aan de zorg in bijvoorbeeld ziekenhuizen. Voor publieke gezondheidszorg was net geen 3 miljard beschikbaar. 1 op de 10 werknemers voelde zich in 2022 gediscrimineerd op de werkvloer. Dat hebben het CBS en TNO onderzocht. Migranten of mensen met een migratieachtergrond geven vaker aan last te hebben van discriminatie op basis van afkomst en kleur. Ook leeftijdsdiscriminatie komt volgens het onderzoek nog geregeld voor. Wanneer iemand zich gediscrimineerd voelt, neemt ook de ontevredenheid over het werk toe... en leidt het tot meer verzuim of ongewenst gedrag. Na 17 jaar gaan cabaretiers Hans Sibbel en Dolf Jansen weer een oudejaarsconferentie verzorgen. Het duo, bekend als Lebbes en Jansen, start in september met de try-outs. Tussen 1988 en 2006 maakten Lebbes en Jansen ieder jaar een oudejaarsvoorstelling. Daarna gingen ze solo verder, waarin Jansen de oudejaarsshows bleef doen. Dit jaar wordt zijn 35e conferentie. Het is niet duidelijk of ze eenmalig terugkomen of dat het voor vaker is. Het weer, het is droog en de temperatuur ligt rond de graad of 4. De dag begint bewolkt, later breekt de zon vooral in het noorden door.